moet ik nu mijn mond dicht houden de komende twee uur? Of moet ik toch gewoon tegen je kletsen? Want ja, ze zeggen het hier wel. The Treble silence is golden. Maar nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga de komende twee uur je weer een eh, leuke zondagmorgen bezorgen, hoop ik althans. Met lekkere muziek en interessante onderwerpen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Welkom bij de zondagmorgen van Go met, zoals ik zei, prachtige muziek van onder andere Linda Ronstadt. lonesome all the time since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine looking forward to happier times on Blue Bayou. fishing boats j'aurais voulu vous emmener. Faire quelques pas à mes côtés. Sans pour cela imaginer. Imaginez un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent, je pense madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. J'ai au cœur une vieille solitude vous du nord ou du sud pour devenir mon habitude. Vous serez mon premier été. Ma rose et ma source cachée. Laissez-moi donc imaginer. Imaginez un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent, je pense à vous, madame, souvent. altijd lekker. Franse muziek in de show, zo op zondagmorgen, terwijl we hier lekker aan de koffie zijn. En jij misschien ook wel. Gezellig. We hebben hier van die eh, wafeltjes er weer bij dat is ook een terugkerend verhaal, want we vinden ze gewoon lekker. Van die gekke wafeltjes met een soort, eh, ja wat is het eigenlijk? Vanille, maar is het wel vanille of is het weer nep? Ja, we weten het eigenlijk niet, maar ja, het is wel weer lekker. En dan luister je dus met die suikerzoete toestanden naar Cloud Brzotti dus met Madame. En Linda Ronstadt hoorde je ervoor met Blue Bayou. Helemaal verlegen. Straks gaan we praten over, uh, ja, vallen dat moet worden voorkomen, zeker bij ouderen. En we gaan erover praten met mensen van eh, veiligheid.nl. Want ja, er is wel het een en ander over te doen. En misschien kun jij vallen voorkomen.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 more. aan de romantiek. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. En dat op de zondagmorgen, toch? Connie Francis, I Will Wait For You. Het nummer stond eh, model voor het reclamespotje van de NS. Ooit. En verder hoorde je natuurlijk Robbie Williams. Een kroner op zijn tijd kan geen kwaad, ook niet bij Go. The Road to Mandalay. Hier natuurlijk in de show. Lekker. Eh, wel een beetje vochtig de laatste dagen. Hè? Volgens mij de regenachtigste week van, eh, de, ja, van de winter. Begin van de lente. Man, man, man. Maar ik zie op de weerkaart dat het de komende dagen toch wel iets beter wordt. Dat is wel een kleine geruststelling. De mooiste muziek hoor je hier bij Go, hè? Dat beloof je iedere dag. Daarom Carol King. It's too late. Goedemorgen. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside. stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we have. beetje zenmuziek hoorde je hier bij GoFM van uh, Carol King. It's Too Late uit 1971. En Bob Marley en zijn Wailers met Waiting in Vain. Hmm, geweldig. Ja, ik geniet ervan. Ik hoop jij ook. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan niet vallen of we gaan het proberen te voorkomen. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Ouderen motiveren is belangrijk bij succesvolle aanpak van valpreventie. Daar gaan we het over hebben met Wietke Hoekstra. Die is eh, in de uitzending consultant valpreventie van Veiligheid NL. Mevrouw Hoekstra, welkom. Hartelijk bedankt. Ouderen kunnen makkelijk vallen, maar ze moeten meer gemotiveerd worden om daar iets tegen te doen. Want ze denken allemaal, mij overkomt het niet, denk ik zo. Dat klopt helemaal, ja. Mhm. En u kunt ze motiveren om wel iets te gaan doen? Ja, dat is eigenlijk eh, heel erg belangrijk eh, wat u eh, aangaf. Hè? Dus veel ouderen betrekken eigenlijk dat risico niet op zichzelf. Terwijl mhm. hoe ouder je wordt, eigenlijk hoe hoger ook het risico is om te vallen. Dat heeft allerlei verschillende oorzaken. maar gelukkig kun je daar wel heel veel aan doen. Dus daarom is het eigenlijk heel erg belangrijk om het gesprek daar ook over aan te gaan. dat kan bij de huisarts, maar dat kan natuurlijk ook de mantelzorgers of de kinderen om ouderen zich ook bewust te maken van het risico. En dat ze daar ook iets eh, aan kunnen doen. En dat eh, zijn soms hele kleine dingen die je zelf al kunt doen. Bijvoorbeeld in huis, dat je kijkt dat je geen gladde vloeren hebt, dat, dat je voldoende ruimte hebt om te lopen, mhm. eh, dat je bijvoorbeeld in huis ook goede schoenen aan hebt. Maar daarnaast wat eigenlijk vooral heel erg belangrijk is bij het verlagen van het valrisico, is dat, ja, dat mensen heel gericht ook balans en spierkracht gaan trainen. Mhm. En daar zijn allerlei eh, ja, mogelijkheden voor. En gelukkig krijgt het in het land ook steeds meer aandacht. En ja, werken eigenlijk alle gemeentes ook eh, aan een, ja, we noemen dat dan de ketenaanpak valpreventie. Maar dat moet het eigenlijk mogelijk maken dat iedereen ook kan deelnemen aan zo'n programma. En dan ga je echt in een groep uh, ja, beweegoefeningen doen, gericht op het versterken van de spierkracht, het versterken van balans zodat je ook nou ja, minder snel valt hè, of een, een misstap beter kunt opvangen. Mhm. En het leuke eigenlijk is eh, vaak, ja, je leert ook nieuwe mensen kennen in zo'n groep. Eh, hè, je doet nieuwe sociale contacten op en uiteindelijk ja, vindt iedereen het ook heel leuk om eh, zo'n programma te volgen. Ja, en als je zekerder wordt van jezelf, dat is ook fijn natuurlijk. Zeker, want dan kun je ook ja, de, de dingen blijven doen die je graag wilt blijven doen vaak is een, een eerste val, eh, ja, daardoor kunnen mensen ook wat banger eh, worden om te vallen, mhm. waardoor ze bijvoorbeeld minder dingen ondernemen. Mhm. Maar juist het, ehm, ja, het, versterken inderdaad van de activiteit en eh, de, de, zekerheid, stevig op de been blijven staan. Dat, dat is heel belangrijk. Dat is heel erg belangrijk, ja. ja. En dat is mhm. ook wat we vaak terug horen van, van ouderen die deelnemen aan zo'n programma. Die merken ook echt na een aantal weken al dat ze ja, dat ze zich zekerder voelen en bewuster zijn van, hm. ja, van dat het beweegpatroon ook gewoon verandert. Dat is, dat is ook wat er natuurlijk gebeurt als je ouder wordt. Ja, en zijn die clubs die daar zijn makkelijk te vinden? Ja, zei al, je kan bij de huisartsen terecht en de kinderen kunnen natuurlijk ook eens hun licht opsteken. Maar is er iets waardoor je zegt, nou, daar kan je het makkelijk wat informatie vinden over deze zaken? Ja, het is denk ik goed om te informeren inderdaad bij eh, de huisarts of de fysiotherapeut mhm. ehm, of de welzijn, welzijnsorganisatie of de... Ehm, soms wordt er ook wel vanuit de, vanuit de ouderenvereniging, ouderenbond worden er activiteiten georganiseerd. Ja, maar dan moet, je, dan moet je wel die eerste drempel over natuurlijk als ouderen. Ja, ja, dus er worden ook wel in bepaalde gemeentes bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerd... waar ook voorlichting wordt gegeven over wat je allemaal kunt doen en waar je dan ook een bepaalde testjes of oefeningen kunt doen. En waar dan bijvoorbeeld ook het, het aanbod wat er is in de gemeente, waar je dan mee kunt, uh, kunt kennismaken. Hebben jullie iets zelf op de website staan als Veiligheid NL om daar eh, iets mee te doen? Ja, we hebben wel heel veel informatie op onze website staan, maar wij richten ons vanuit Veiligheid NL eigenlijk vooral op de ja, we noemen dat dan de intermediairs, die dus eh, met de doelgroep in aanraking. Uh, ja. Maar als mensen zich willen oriënteren, kunnen ze dat wel eens eh, bekijken. We hebben ook wel een landkaartje op onze website staan waar mhm. gecertificeerde professionals op staan die, die cursussen aanbieden. Ja, maar ook gewoon via de huisarts of laat de kinderen eens hun licht opsteken waar dat makkelijk kan. En de meeste gemeenten hebben daar wel mogelijkheden voor. Ja, Zeker, ja. ja. Het is duidelijk dat de mensen daar terecht kunnen. Ehm, de, de, website van eh, Veiligheid.nl, noem hem nog even. www.veiligheid.nl dan kunnen mensen daar terecht om meer te weten over valpreventie eh, voor ouderen. Wietke Hoekstra, consultant valpreventie Veiligheid NL. Dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. lekker zijn, hè? Dit dus, van eh, Monique Kleeman. Ja. We kennen haar natuurlijk van Lois Lane, weet je nog? Heel, heel, heel lang geleden. Hier was ze met Cool, natuurlijk, in de show. En Savage Garden en me Truly, Madly, Deeply. De lekkerste muziek hier op deze zondagmorgen bij Go, natuurlijk. Lekker easy. Gewoon omdat het lekker is. Gewoon lekker bij de koffie. Een beetje eh, kletsen met elkaar en ja, wij natuurlijk op de achtergrond als eh, een soort van behang. Kletsend behang, bewegend behang, muzikaal behang. Dat dus. Ehm, kijk even naar het weer van vandaag. Je hoorde het natuurlijk te straks al in het nieuws. Het is eh, hier een graad of 7 in het centrum van teneuzen. Het blijft een vochtige dag en het loopt eh, op met die temperaturen tot een graad of 8. Meer wordt het niet en dan staat hierbij en het voelt als 5 graden. Dat is koud. Tijd voor Muziek van de buren. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Niets kan mij binden bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ook als het dansorkest gaat spelen. Want dansen gaat mij gauw vervelen. als ik jou niet in mijn armen hou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Jij weet dat ik op jou zal wachten.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 Daarna heeft hij niet zoveel succes meer gehad. Ja, nog iets met een telefoonnummer. Daarna hield het wel een beetje op. Maar in België nog steeds een held. En natuurlijk terecht, want het is natuurlijk wel de charmezanger. De levensliedzinger van Vlaanderen. Goed. De tijd schiet op. Het loopt al tegen elfen. Tijd voor mooie muziek. Die we niet zo vaak draaien. Muziek van Alan Parsons en zijn project. Old and Wise. Kom je net bij de show? Wees welkom. Wees welkom bij GoFM, De zondagmorgen van Go. zeg hier in de studio. Wat uh, eh, draait nu allemaal weer voor muziek? Wat apart allemaal. Ja, lekker veel afwisseling in de show, zoals iedere zondagmorgen. Als je geen vaste luisteraar bent van deze show, laat je dan... Eh, iedere zondagmorgen toch maar verrassen met een eh, mooie scala aan muziek... zoals deze van Boy George, The Crying Game... en Alan Parsons en zijn Project in Old and Wise. Zometeen Niels, reclame. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Gaan we ietsje meer tempo maken. Want ja, we gaan dan tegen het middaguur aanschurken. Dus dat komt allemaal goed. Maar ik wil je nog even wijzen intussen op onze prachtige website. Uh, eh, www.go-rtv.nl Daar vind je het nieuws allemaal bij elkaar. Al het nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen. Bijvoorbeeld, de line-up van Westrock is bijna compleet. En 31 eh, mei en 1 juni wordt het natuurlijk weer feest, zou je kunnen zeggen. Met prachtige optredens. Ga naar onze website en lees er alles over www.go-rtw.nl Tot aan het nieuws, de reclame en eh, nog wat moois. Ehm, ja, een mooie van Maan. Nog even niet. Soms wil ik hoe het was in de klas, naar die tijd met mijn jas, zo gepropt in mijn tas. Soms wil ik hoe het was met een ziel zonder kras in de tijd dat ik dacht dat ik wist wie ik was. Waarom moet ik weten wat ik morgen ga doen? Hoezo zou ik praten over wat ik niet voel? Waarom zou ik lopen waar ik nog niet wil gaan? Mag ik nog even? Want ik weet het nu nog even niet. Oh, ik weet het nu nog even niet. Hou me vast, maar laat me. Morgen zal ik praten. Oh, ik weet het nu nog even niet. Nog even niet. De dagen van de zomer in het gras. Met een eindeloze nacht. En de allermooiste jongen van de klas Soms wil ik hoe het was met een ziel zonder kras. Toen hij stiekem naar me lachte